Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven in de fossiele industrie krijgen veel meer belastingvoordelen dan we dachten. Milieuorganisaties onderzochten het. Volgens hen betalen grote bedrijven bijvoorbeeld veel minder accijns... over de grote hoeveelheden gas en olie die ze gebruiken. Bij elkaar opgeteld scheelt dat ruim 37 miljard euro belastinggeld. En het is ook niet eerlijk, zegt een van de onderzoekers. Dit is daadwerkelijk een, on, een oneerlijke concurrentiestrijd. Waarom zou een industriële bakker bijvoorbeeld, die levert aan de Albert Heijn... minder energiebelasting hoeven te betalen per kuub dan een ambachtelijke bakker om de hoek? Het ministerie van Klimaat en Energie is wel bezig met een plan om de voordeeltjes af te bouwen. En morgen komt ook de Tweede Kamer terug van vakantie. En als het aan het COA ligt, moeten ze het meteen hebben over hoe asielzoekers over ons land worden verdeeld. Die club, COA, regelt de opvang. En dat is nou net het gevoelige onderwerp waar het kabinet voor de zomer op viel. Maar wachten tot na de verkiezingen, dat gaat tot problemen leiden, zegt het COA. Dan blijven we hangen in de huidige situatie. En dat betekent dat wij 20.000 mensen in de noodopvang hebben... die er ook voorlopig dan niet uitgaan. Er is al een wetsvoorstel. Daar staat in dat er 40.000 nieuwe opvangplekken moeten komen. Rusland heeft steden in Oekraïne aangevallen die wel heel dicht tegen Roemenië aan liggen. Dat is een NAVO-land. Er waren harde knallen te horen in Ismail. Dat is een belangrijke havenstad voor het vervoer van graan. Inwoners moesten naar schuilkelders. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Gisteren werd ook het stadje Reni aangevallen. Dat ligt iets verderop, ook pal aan de Roemeense grens. En Louis van Gaal krijgt weer een bijzondere prijs, de Eredivisie Oeuvre Award. Dit is een prijs om mensen te eren die veel hebben betekend voor het Nederlandse voetbal. Van Gaal is coach geweest van onder meer Ajax, Bayern München, Barcelona... en meerdere keren van het Nederlands elftal. Oranje werd onder zijn leiding in 2014 derde op het WK. En het weer nog. Eerst nog wat nevel en mist. Daarna wordt het een warme dag met behoorlijk wat zon. Het wordt 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam.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 De fossiele sector in Nederland krijgt jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie. Dat komt naar voren uit onderzoek van milieuorganisaties. Dat is veel meer dan de 4,5 miljard die eerder werd genoemd door het ministerie van Economische Zaken. De Nederlandse auto- en motorbranche heeft goede maanden achter de rug. In het tweede kwartaal van dit jaar had de sector een omzetstijging van ruim 33 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Het weer, zonnig en wat sluierbewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten.